Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Toezichthouder vindt dat telecombedrijven moeten stoppen met het gebruik van de omstreden DPI-apparatuur. Gisteren werd bekend dat KPN daarmee het mobiele internetverkeer van zijn klanten aftapt. Het bedrijf zegt dat alleen te doen uit zakelijke overwegingen en dat niet naar de inhoud wordt gekeken. Maar er kwam veel kritiek, onder meer over de schending van de privacy. De opta is tegen, maar heeft niet de wettelijke bevoegdheden om er onderzoek naar te doen. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft die wel, maar wil nog niet reageren. Voor een bezoek aan bijvoorbeeld de logopedist, de diëtist en de ergotherapeut is het niet langer nodig om een verwijsbriefje van de huisarts te hebben. Dat heeft het kabinet besloten. Met de maatregel om verwijsbriefjes voor behandelingen door paramedici te schrappen, wordt de huisarts ontlast en krijgt hij meer tijd voor andere zaken. Een ex-gevangene uit Tilburg moet opnieuw de cel in omdat hij misbruik maakte van een pinpas. Die had hij na zijn vrijlating vorig jaar augustus van de gemeente gekregen, nadat hem een uitkering was toegewezen. De limiet hoorde bijna 600 euro te zijn, maar bij het pinnen ontdekte de man dat hij oneindig veel kon opnemen. In een paar dagen tijd pinde hij voor bijna een half miljoen euro. Zo kocht hij exclusieve kleren voor zijn vriendin en een luxe auto voor zijn moeder... De man moet anderhalf jaar de cel in en moet het geld terugbetalen aan de bank. Een deel van de onderzoeksafdeling van MSD Organon blijft definitief in Os. Dat betekent dat een kleine 500 van de 1000 banen in de Brabantse plaats behouden blijven. Net als de ondernemingsraad is nu ook de raad van commissarissen van het Amerikaanse moederbedrijf Merck akkoord. Eerder wilde Merck alle banen van de onderzoeksafdeling in Os schrappen, maar er werd fel tegen geprotesteerd. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. In het binnenland kans op een bui, aan zee blijft het droog. Het is 14 graden langs de kust tot 18 graden in het binnenland. Dit, was... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 3 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 6 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude 8. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 6 kilometer. A12 Utrecht-Arnhem voor Driebergen 5. De A16 Breda-Rotterdam voor knopen de Bresseplein 5 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Rotterdam Centrum 4. A28 van Utrecht naar Amersfoort voor afrit en Dolder 5 kilometer. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 3 kilometer.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 Aflevering 19 uit deze jaargang. En vandaag dus de 13e van mei 2011. De vrijdag aanstaande voor het eh, grote DTM weekend hier weer eh, in Zandvoort. Een hoop mensen worden aanstaand weekend verwacht eh, op en rondom het circuit. Als we dan ook nog eens mooi weer hebben, komt dat natuurlijk helemaal mooi uit. Hoe het met het weer staat, dat hoor je over een eh, kleine 25 minuten. Eerst even doornemen wat de lijst allemaal gaat doen deze week. Nou, in ieder geval 18 stijgers, 4 zittenblijvers, 14 dalers. En in totaal blijven er vier platen over. En deze vier die komen helemaal van scratch nieuw binnen in de lijst. Ik natuurlijk ook dat er wel ruimte gemaakt moet worden door vier andere platen. Onder andere doet dat Milk and Sugar, Fire Condeals, Hey Na Na Na. Take That en The Vlot doen dat na 16 weken. En ook voor Diddy Dirty Money en Coming Home is het over 15 weken genoteerd. Alicia Dixon en Jay Sean, Every Little Part of Me, na 13 weken ook uit de lijst. En een goede week voor Lady Gaga. Judas gaat namelijk in één keer 10 plaatsen omhoog. Snelste dalen dat is... Uh, what the hell, Avril Lavine. 14 plaatsen zakt zij naar beneden. Langs genoteerd, dat is Martin Solvlijk deze week samen met Dragonet.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 Vorige week nog wel op 31, nu zak het naar 39. En Simple Plan die eh, bracht eerder al een singeltje uit, Can't Keep My Hands Off You. Dat zou de debuutsingle moeten worden van het album eh, Get Your Head On. 21 juni moet dat album in de winkels gaan liggen. Op deze plaat hoorden we ook eh, Rivers Cuomo van Weezer voorbij komen. Een echte hit is het nooit geworden. En in eh, een YouTube-filmpje kondigden daarom Pierre Bokker en Sebastian Lefevre aan de eerste officiële single een eh, ander nummer ging worden. Samen met de Britse Natasha Benningfield namen, namen ze namelijk eh, het nummertje Jetlag op. Wapenfeit nummer 2 is er een om van te gaan genieten. Een stevig up-tempo rocknummer zoals we van Simple Plan toch wel kunnen verwachten. En daarnaast ook nog eens de stem van Natasha Benningfield. Misschien wat onverwachts, maar wel erg geschikt voor deze single staat ook nog eens een Franse versie. Daarin eh, Maria May. Een uh, aantal gastvokalen voor haar rekening mee. We mogen dus weer duidelijk zijn waarom eh, Simple Plan een uh, lead-single is gewisseld. Jetlag is een stuk hitgevoeliger, een stuk sterker. En moet dus ook een hit gaan worden in geheel Europa. Binnenkomen doen ze op nummer 38, Natasha Benningfield en Simple Plan en de jingle Jetlag. so gentle. eerste van de vier binnenkomers is van eh, Simple Ben. Dan ik daar Tasha Benningfield en eh, Jet Jetlag op nummer 38 komen zij binnen deze week. Voor de volgende binnenkomen gaan we gewoon één plekje verder omhoog naar 37. Een rockband eh, afkomstig uit Duitsland. En in 2010 veroverde ze wereld met de jaren 50 muziek. We hebben natuurlijk over The Baseballs. Een wereldwijd succes met album Strike wat in 2000 en, ah, even kijken, april 2011 werd dat opgevolgd door het volgende album. En dat was Strings and Stripes. En dat alles dus van de baseballs. Op dit album hebben de drie samengewerkt met niemand minder dan de Nederlandse zanger Guus Meeuwers. Ook hebben ze Guus nummer 1 dit nog even onder de loep genomen. Het is een nacht is getransformeerd in een typische jaren 80 rock and roll sound. Dit This is a Night is geworden. En op de luxe versie van Guus Meeuwers album Armen Open, die trouwens alweer de status goud heeft binnengehaald, is deze single ook nog eens terug te vinden. Laat deze dus vanaf nu ook nog eens in de winkels liggen. De baseballs komen, ja, waren bekend door de koffers van platen. Onder andere natuurlijk Hot and Cold en eh, Umbrella hebben ze gekofferd. En jaren, wat is jaren 50 zonder eh, jaren 50 cent, oftewel de 50 cent. Ook daar hebben ze nu een plaatje van te pakken gehad en eh, onder de jaren 50 loop gegooid de baseballs en de single uh, eh, The Candy Shop. Dit is natuurlijk een koffer van de hit van 50 Cent. En nummer 37 komen zij binnen deze week in de hitlijst van Europa. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead girl and don't you stop.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 Alright, get on top, bouncing around like a lowrider I'm a seasoned red, but when it comes to this shit Work up this rep, but you can play with the stick I'm trying to explain, baby, best way I can I'm melt in your mouth, girl, not in your hands I'll take you to the candy shanty shop I'll let you lick the lolly lollipop Come on, girl, and don't you stop, you stop Keep going till you hit the spot Whoa. I'll take you to the candy to me, baby, nice and slow Climb top and ride like you're in the rodeo You ain't never heard a sound like this before Cause I've never put it down like this before As soon as I come through the door, she's pulling on my zipper It's like a race who can get undressed quicker How ironic, how ironic is to watching the thongs I've been thinking about that ass after I'm gone I touch the right spot at the right time Lights on the lights, I feel like from behind So seductive, you should see the way she whine Or it's slow-mo on the floor when we grind I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. I'm the one. girl. candles and Candy, candy, shop, shop, lolly, lolly, Don't you, don't you stop, stop. I'll take you to the candy shop. Go on, taste the one I got.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 Deze week gaan ze gewoon drie plekken verder omhoog naar 35. we gaan er weer eentje verder naar 34. Daar vinden we al de derde binnenkomer van deze week. In 1977, ver voordat ik geboren werd, had een eh, Raffaella Cara een hit met het nummer eh, Avar l'amour conzi to libelilou. En Bob Sinclair heeft dit nummer opgepakt, drie keer rondgedraaid en weer teruggestopt in een nieuw jasje. Var L'Amour. Bob Sinclair, geboren op 10 eh, mei 1969. Hij is dus net weer jarig geweest. Hij luistert trouwens ook naar de echte naam Christophe Lefriant. Een Franse recordproducer, DJ, remixer en mede-eigenaar van het eh, label Yellow Productions. In 1986 behaalde hij zijn eerste grote hit, toen nog als Chris de French Kiss. Zijn eerste clubalbum eh, Jim and Sonic, een samenwerking toen met Thomas Banklaar en uh, David Funk. Bekenning voor zijn werk kreeg Bob Sinclair ook Op 14 oktober wel te staan in 2006 ontving hij de Belgische TMF Award Best Dance International. Hij werd verkozen boven onder andere DJ Chesto. De grootste zit van Bob Sinclair in ons land, dat stamt alweer uit 2005 en heette toen de Love Generation. 25 weken lang was die terug te vinden in de Nederlandse 40. Iets recenter had hij ook nog een hit. Dat was TikTok. Dat deed hij samen met Jean-Paul. En nu pakt hij dus weer een plaatje op van een eh, ene Franse dame. Raffaella Cara. Wat er van overgebleven is. Van L'amour. En met die plaat komt Bob Klaar binnen. Deze week op nummer 34. You were sleeping next to me aan- en afkondiging meer nodig heb. Rihanna de ene hit na de ander maakt ze. Haar nieuw wapenfeit, dat heet Californian Kingbed en kwam deze week ook nieuw binnen de lijst. En zij deed dat in één keer op eh, nummer 32. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag zijn we de dag begonnen met zonneschijn, maar vanmiddag zien we vooral in de oosten van onze regio ook nog wel wat sapelwolkjes ontstaan. Het blijft gelukkig wel droog en er waait een uh, meest matige westelijke wind. De temperatuur die zal stijgen naar een graadje of eh, maximaal 15 vanavond en de komende nacht is het overal eh, algemeen bewolkt, maar blijft wel droog. Wind waait dan uit zuid tot zuidwesten is zwak tot matig van kracht. temperatuur daalt vannacht naar een graad of 9. Morgen wordt het geheel ander weer dan vandaag. Het is wisselend bewolkt en er vallen enkele buien. Deze buien kunnen zelfs gepaard gaan met onweer. Wind waait uit west tot noordwest, overland matig, aan zeekrachtig. En de kracht van 5 is daar wel te halen. Morgen wordt het zo'n 16 graden. Zondag dan ook weer veel zonneschijn, ook wel wat buien. En daarbij kan het ook nog tot onweer gaan komen. Wind waait dan uit het noordwesten. Temperatuur stijgt naar een graadje of 13 vlak aan zee. Tot een graad of 15 wat verder in, eh, landinwaarts. Maandag ook weer last van wat wolkenvelden, maar ze nu en dan ook wat zonneschijn. Het blijft wel vrijwel overal droog en een waait matige tot eh, krachtige zuidwestelijke wind. En dat alles dus maandag eh, na het weekend goed weekend op zich wel. Morgen dus wat regen. Het DTM ook voor de deur. Altijd leuk als daar eh, wat meer nattigheid op de baan is dan eh, anders. We gaan verder met de hitlijst van Europa. Doen dat met de nummer 31. Afkomstig van 35. Vorige week kwam die namelijk nieuw binnen. Enrique Iglesias samen met Usher en de Dirty Dancer. Deze week dus vier plekken verder omhoog naar 31. ZFM, Westkust, weerbericht. Nou, Westkust, weerbericht, dat hebben we net gehad. Gaan we aan deze. van Dam. Ladies and gentlemen, let's go! Hit Enrique, Usher, this is for the dirty girls all around the world. En Enrique Iglesias samen met Usher en The Dirty Dancer. Kijken wij even achterom in de hitlijst vinden dan op eh, nummer 40 de Neon Trees met Animal. 16 weken in de lijst, zakken van 32 naar 40. Van 31 zakken naar 39 in de 17e week Martin Solveig, Dragonhead en Hello. 38 opnieuw binnen, Simple Plan en Natasha Bedingfield met Jetlag de baseballs en de candy shop. Nieuw win op 37. 36 is voor Robert Williams hard en high. 35, drie plaatsen winst in de tweede week voor Cherise en Bruno Mars. Before it explode. Op 34 Bob Sinclair en Jafra La Cara voor La Amor. En Eva Lafine met What the Hell zakt heel hard naar beneden van 19 naar 33 en dat in haar 12e week. Rihanna California Kingbed komt nieuw binnen op 32 en 31 is ze dus voor Enrique Iglesias en Usher en de Dirty Dancer ging je allemaal naar wat te snel. Je kan hem straks nalezen op internet. De hele lijst eh, staat erop. zfmzandvoort.nl Even bij de programmering op de vrijdag klikken. En dan kan je doorklikken naar de Euro Breakdown. En dan kan je de hele lijst nog eens terugvinden.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 nummer 27 vinden we Beyoncé en Run the World Girls. Drie weken geleden kwam zij binnen. En deze week doet ze het weer goed hoor. Van 34 omhoog naar 27. En dat alles toch met een liedje wat niet echt met de waarheid van de wereld te maken heeft natuurlijk. Op nummer 28 daaronder vinden we Clermo en Anita Maier. By Tell Me Why. In de vijfde week zakken ze langzaam weer weg in de lijst. Van 26 naar 28. Pitbull, Neo, Everjack en Nea Give Me Everything Tonight ging deze week omhoog van 33 naar 29. Dat alles in hun tweede week alweer. Ondertussen kwart voor vier op deze vrijdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Europa. Dat doen we niet voordat we natuurlijk alle andere hits ook gehad hebben. En een van die hits die ik voor je klaar heb staan, die vinden we op nummer 26. Is van de Scouting for Girls en I Don't Want To Leave You. In de derde week gaan ze drie plekken omhoog van 29 naar 26. hebben ook nog Chris Brown en Benny Bedassi op eh, nummer 5. Met hun single eh, Beautiful People. Dat is niet 5, maar 25. Here's a song you can sing along to For when I've gone away For when I've gone away It's a silly tune I wrote for you For you You can sing it every day You can sing it every day I don't wanna leave you I don't wanna leave you I don't wanna leave you tonight I don't wanna leave you We were gone for so long, so long I didn't know You were gone for so long, so long I didn't know You were gone for so long, so long I didn't know You were gone for so long I don't wanna leave you I don't wanna leave you tonight I don't tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Short van Dam. ZFM heb je opstaan en hoorde je de zingel van Kesha met A Blow. In haar derde week gaat ze omhoog van 25 naar 23 in de hitlijst van Europa. Kunnen wij mooi voor het nieuws nog even achterom kijken. Zien wij op nummer 30 Chris Brown, yeah, yeah, yeah. Nummer 29 winst in de tweede week voor Pitbull, Neo, Afrojack en Neo, Give Me Everything Tonight. Gleano en Anita Maier, Why Tell Me Why, zakken van 26 naar 28 in de vijfde week. Beyoncé Run the World Girls in de derde week van 34 naar 27. Van 29 naar 26 Scouting for Girls, Don't Want to Leave You. Chris Brown, Benny Benassi en The Beautiful People in de vierde week omhoog van 27 naar 25. Van 16 naar 24 iets minder beautiful, E.T. Katy Perry, Kanye West in de twaalfde week zakken ze 8 plaatsen. Kesha aan bloging van 25 naar 23. Jesse G, B.O.B. en de price tag in de 13e week verdubbelen zijn plek. Vorige week namelijk op 11, deze week op 22. Nelly en Kelly Rowland en uh, Gone, 12 week van 12 zakken naar 21. De eh, Black IP's, Just Can't Get Enough, 14 weken in de lijst. Van 17 zakken zij deze week naar eh, nummer 20. En nummer 19 is er dan voor Adele. Someone Like You staat 5 weken in de lijst en gaat van 24 omhoog naar nummer 19. Een klein stukje, want straks neemt het nieuws het over. En daarna zijn we terug.